Jelle Seubring met het NOS Journaal. Op een industrieterrein in Kampen woedt een grote brand. De brand ontstond in een grote lood vol met stro. De brandweer probeert onder meer met een blusrobot te voorkomen... dat het vuur overslaat naar naastgelegen gebouwen. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Er is nog veel onduidelijk over de golf ontploffingen... die vanmiddag door Libanon en delen van Syrië trok. In Libanon zijn zeker negen mensen omgekomen en bijna 2800 gewonden gevallen... doordat hun pieper ontplofte, zeggen de autoriteiten in Libanon. Met een pieper of een semafoon kunnen tekstberichten worden ontvangen. Ook in delen van Syrië ontplofte piepers. Daar kwamen zeven mensen om het leven. Rond half vier begonnen de semafoons van Hezbollah-leden op te warmen... waarna ze explodeerden in de handen of zakken van de mensen die ze bij zich droegen. De Amerikaanse rapper Diddy blijft voorlopig vastzitten. Hij werd gisteren aangeklaagd voor afpersing, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Volgens de rechter is het vluchtrisico te groot... en daarom moet hij zijn strafzaak afwachten in de cel. Diddy's echte naam is Sean Combs. In de jaren 90 werd hij bekend onder de naam Puff Daddy. Volgens de aanklacht veranderde hij zijn zaakimperium in een criminele onderneming. Diddy zou vrouwen hebben mishandeld en hebben gedreigd met vuurwapens. En op de A9 bij Zwanenburg is een dure Porsche na de botsing in de vangrail beland. De bestuurder is vervolgens spoorloos. Na het ongeval ging die er zonder de auto vandoor. De schade aan het voertuig is groot. De voorkant is zwaar beschadigd en een van de wielen ligt eraf. Ook de vangrail is beschadigd. De politie probeert de eigenaar op te sporen. Het weer, vannacht bewolkt en kans op nevel. Het koelt af tot zo'n 12 graden. In de ochtend trekt de bewolking weg en wordt het steeds zonniger. Daarna wordt het warm voor de tijd van het jaar. Van 21 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden van het land.